Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is niet goed genoeg voorbereid op een nieuwe pandemie, dat zegt de GGD. Er wordt niet genoeg geïnvesteerd in de gezondheid van mensen, zegt de voorzitter. Waar ik bang voor ben, is dat we heel erg veel investeren in een crisisorganisatie, in intensive care bedden, dat staat er allemaal in. En dat er dan een beetje overblijft voor wat het meest noodzakelijk is, namelijk die investering in die gezondheid. En dat moet omgedraaid worden, of er moet veel meer geld bij. De GGD wil 600 miljoen euro per jaar van het kabinet om de achterstand goed te maken. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze druk bezig zijn met het opstellen van een plan voor de volgende mogelijke pandemie. Een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Brussel is uitgelopen op rellen. Volgens Vlaamse media werd het vanmiddag grimmig. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de boel onder controle te houden. In de Belgische hoofdstad waren volgens de politie zo'n 50.000 mensen op de been. Die kwamen onder meer uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. een partijcoördinator van Forum voor Democratie in Brabant heeft per direct zijn werk neergelegd, zegt NRC. De krant schreef gisteren dat de coördinator een Telegram-groep beheerde waar politici met de dood worden bedreigd. Forum voor Democratie laat weten dat hij de groep heeft verlaten en alle banden heeft verbroken. En Ajax is weer koploper in de eredivisie. De Amsterdammers moesten vandaag naar Eindhoven voor de topper tegen PSV. De beslissing in de wedstrijd werd voorafgegaan door een opvallend moment bij de zijlijn. Blind laat de bal van de voet springen. Is het een inworp? Nee, het spel gaat verder. Blind heeft gepaast op Danilo, Danilo Berghuis. Berghuis en dan moet er geschoten worden. Oh, de goal! Oh, wat een goal van Masraoui! Het is 2-1 Ajax. En nu gaat er gesproken worden over dat moment aan de zijkant. Ja, want het leek erop dat de bal eerder in de aanval uit was geweest... maar de videoscheids oordeelde toch dat het doelpunt bleef staan. 2-1 dus en daardoor wisselen de clubs van positie op de ranglijst. Ajax bovenaan en PSV vlak daarachter als tweede. Het weer nog, veel wolken met alleen in het zuidoosten af en toe een opklaring bij een graad of 7. Vanavond, vannacht en ook morgenochtend kans op mist. Daarna is er af en toe wat zon en het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een pechgeval op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij Knoop in Zaandam.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 I just do. the Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band. And this time, we're gonna get funky. Funky. Funky. funky. Everybody clap your hands. to the left, slide to the right. Crisscross, crisscross, cha cha, real smooth. Let's go to work.